moet met het RWS Journaal. Een 23-jarige man uit Assen heeft zich bij de politie gemeld... voor een dodelijke mishandeling tijdens de TT-nacht vorig jaar. Een man van 22 uit Noord-Holland werd toen tegen zijn hoofd getrapt... en overleed later aan zijn verwondingen. Opsporing Verzocht liet vorige week beelden zien van de mishandeling... en van de verdachte. Die herkende zichzelf en heeft zich nu bij het politiebureau gemeld. Hij is aangehouden. De overheid vindt nog altijd dat er geen fouten zijn gemaakt bij de aanpak van de Q-koortsepidemie in 2007. Bleek vanochtend tijdens de rechtszaak die door 300 patiënten is aangespannen. Zij is een schadevergoeding omdat de overheid te lang zou hebben gewacht met het nemen van maatregelen nadat de ziekte was uitgebroken op een geitenboerderij. Tientallen mensen overleden eraan. Een Groningse schoonmaker is veroordeeld omdat hij foto's maakte op de dameswc van het academische ziekenhuis in de stad. Hij kreeg 40 uur taakstraf en een dag cel. Hij krijgt de gevangenisstraf omdat het al de tweede keer is. Ook op de Hanse Hogeschool, waar hij zelf studeerde, maakte hij stiekem foto's op de wc. Twee leden van motoclub Satudara zijn drie maanden lang niet welkom in de Amsterdamse uitgaansgebieden. Ook twaalf anderen hebben een gebiedsverbod gekregen voor de uitgaanspleinen. De motorclubleden werden vanochtend met twee andere mannen aangehouden... vanwege een grote knokpartij op het Torbekkenplein in Amsterdam in september. Daarbij werd gegooid met glazen en barkrukken en omstanders werden bedreigd. Het leven van veel Europeanen is in de maand september iets duurder geworden. De inflatie in de eurozone was vorige maand 0,4 procent. Vooral de huren, uit eten gaan en tabak zijn duurder geworden in Europa. In Nederland was de inflatie nog wel negatief vorige maand, min 0,1 procent. Het weer, soms zon en lokale bui. Het is vandaag 15 tot 18 graden. Morgen eerst opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In de loop van de middag wordt het herfstachtig en is er ook kans op windstoten en onweer. Het wordt morgen zo'n 14 graden. is verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15, Europort Rotterdam. Tussen het Pernis en het Vaanplein, 5 kilometer, door een eh, kapotte vrachtwagen. Ik vergeet bijna de A2 Amsterdam-Utrecht. Alweer langzaam rijden tussen Oudekerk en Apkoude. Op de A27 in beide richtingen ongeveer een kwartier vertraging vanwege de versmalling op de Merwedebrug.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 When I come to the club, step aside. Oh shit! Pop the seats, don't be heavy in the line. Oh shit! VIP, you know I gotta shine. Oh shit! I'm Fergie Ferg, give me love you long time. Oh shit!